In sommige regio's gaat het om een stijging van wel 35 procent. Zijn deze mensen niet blij mee, vertelden ze eerder aan Hart van Nederland. Dat is wel eh, heel erg veel, daar schrik ik wel een beetje van. Ja, alles gaat omhoog, dus ja, automatisch gaat dat ook omhoog. Maar ik vind het wel veel. Ja, ik kan er van alles nog wat van vinden, maar als het omhoog gaat, gaat het omhoog. Vervelend is het wel. Ik vind het heel veel geld voor de, de, normale mensen. De waterschappen zeggen dat ze niet anders kunnen, want de belasting is hun enige inkomstenbron. Dik een kwart van de sociale woningen gaat naar mensen die op een voorrangslijst staan. Blijkt uit een enquête van de NOS. Collega Robert Kosters vertelt welke groepen dat zijn. Het gaat eigenlijk gewoon om mensen die bijvoorbeeld net gescheiden zijn eh, met kleine kinderen... Eh, die een huis nodig hebben of mensen die, wiens huis gesloopt wordt... Eh, mensen die uit een GGZ-instelling komen. Eh, maar ook, eh, ook bijvoorbeeld statushouders. Op sommige plekken moet je zonder voorrang bijna 20 jaar wachten op een sociale huurwoning. En een opstootje tussen een carnavalsorkest en de politie afgelopen weekend in Oenteldonk, Den Bosch. Wat er precies gebeurd is weten we niet, maar de beelden liegen er niet om. Doe normaal man! Doe normaal man! Doe normaal! Doe normaal! Dit is toch niet... Dit is toch een oude... Zien is dat agenten een oudere man proberen op te pakken... en hem tegen een bankje aandrukken. Intussen staat de rest van het orkest eromheen. Eén vrouw bedenkt zich geen seconde en slaat met haar trompet op het hoofd van een agent... waarna ook zij in de boeien wordt geslagen. politie heeft nog niet gezegd wat er aan de hand was. Het orkest zegt dat ze niet snappen hoe de situatie zo kon escaleren. Het weer grijs en op veel plekken regen. In de loop van de middag vaker droog en zelfs wat zon. En het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als achter de rug. Wat nog wel opvalt is nog steeds de N247.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 De Britse voormalige premier Cameron wordt minister van Buitenlandse Zaken. Cameron vervangt James Cleverly, die minister van Binnenlandse Zaken wordt. En Cleverly neemt de post over van Suella Braverman, die door premier Sunak is ontslagen. Zij lag onder vuur vanwege een opiniestuk. De waterschapsbelasting gaat volgend jaar met enkele tientjes omhoog. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Afhankelijk van de omstandigheden en regio kan het gaan om verhogingen van 20 tot ruim 50 euro. De Australische havens, die sinds zaterdag plat lagen door een digitale aanval, zijn weer open. Dat zegt de exploitant. Er is door de aanval een achterstand ontstaan van zo'n 30.000 zeecontainers. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag kunnen zware windstoten voorkomen en het wordt ongeveer 13 graden. feels like happy rotate turns tonight. night, not turns to whatever we want.